Freddy van met het NOS-journaal. Burgemeester Hoestricht laat onderzoek doen naar raadslid Jan Hoen van de lokale partij CVP. Volgens Limburgse media heeft Hoen betalingen aangenomen van het kerstevenement Winterland, terwijl hij in de raad over het evenement meestemde. Hij heeft daarmee de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Hoen zegt dat het alleen om een onkostenvergoeding ging. Een extern bureau gaat de relatie tussen de 71-jarige Hoen en Winterland onderzoeken. Ruim 8000 fietsers en wandelaars uit Nederland hebben ruim 28 miljoen euro ingezameld voor kankeronderzoek. Door gisteren op of vandaag de Oud-Dues te beklimmen. Het definitieve bedrag wordt op 7 oktober bekendgemaakt. De voorzitter van de stichting Alp verwacht dat het oploopt tot meer dan 30 miljoen. Vorig jaar werd bijna 21 miljoen euro ingezameld. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Vanwege het grote aantal aanmeldingen duurde de actie dit jaar voor het eerst twee dagen. Premier Rutte vindt dat er op korte termijn geen grote veranderingen moeten worden doorgevoerd in de Europese Unie. Dat zei hij in Spanje, waar hij is voor overleg met premier Rajoy over de eurocrisis. De Duitse bondskanselier Merkel pleitte vanmorgen voor een politieke unie in de EU. Merkel vindt dat de lidstaten stap voor stap meer bevoegdheden moeten overdragen aan Europa. Volgens haar is een monetaire unie niet voldoende. De meeste fracties in de Tweede Kamer zien niets in zo'n politieke unie. Rutte vindt wel dat er snel moet worden toegewerkt naar meer Europees toezicht op financieel gebied youtube 2 bassist Adam Clayton is door zijn voormalig persoonlijk assistent voor 2,8 miljoen euro bestolen. Dat zeiden de aanklagers vandaag voor de rechtbank in de Ierse hoofdstad Dublin. Carol Hawkins zou jarenlang geld van twee bankrekeningen hebben overgemaakt naar haar eigen rekening. Ze kon dat doen doordat Clayton haar volmacht had gegeven over de rekeningen. Het weer... Vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Morgen in de ochtendzon, in de middag verspreid over het land buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Show. No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of June But what

no giving turned all those good hearts away